uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Ook in Mexico zijn nu meer dan een miljoen coronabesmettingen geregistreerd. Dat aantal werd eerder al bereikt door landen als de VS, India, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Bijna 100.000 Mexicanen zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus... heeft de gezondheidsdienst van het land bekendgemaakt. De afgelopen 24 uur steeg het aantal besmettingen in Mexico met bijna 5900. Bij de BP-raffinaderij in het Rotterdamse havengebied Europoort is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Twee medewerkers raakten gewond. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De ander is ter plekke behandeld. Een woordvoerder van BP laat aan het ANP weten dat er waterstoffluoride is vrijgekomen. Die wordt gebruikt voor het maken van benzine. De brandweer is ingezet om het lek te dichten en om te voorkomen dat de stof zich buiten het bedrijfsterrein zou verspreiden. In Amsterdam hebben afgelopen avond rond de duizend mensen gedemonstreerd op het Museumplein tegen de coronamaatregelen. De deelnemers vinden dat hun keuzevrijheid te ver wordt ingeperkt. De gemeente zegt dat de politie de bijeenkomst voortijdig heeft beëindigd... omdat niet iedereen zich aan de afstandsregels hield. De organisatie ontkent dat en zegt dat alleen op het einde iedereen is gemaand om afstand te houden. Guus Hidding stond afgelopen avond voor het eerst op het trainingsveld als bondscoach van Curaçao. De 74-jarige trainer tekende in augustus al een contract tot en met het WK van 2022 in Qatar. Zijn komst liep vertraging op door een arbeidsconflict tussen Hiddings voorganger Bicentini en de voetbalbond van Curaçao. Afgelopen week sloten Bicentini en de bond een overeenkomst waarna Hiddink nu als bondscoach aan de slag kan. Curaçao hoopt, het, zich te kwalificeren voor het WK. Maar volgens Hidding is dat voor dit elftal een ingewikkelde en lange route. Het weer, de dag begint op veel plaatsen nog droog. Vanuit het westen gaat het wel snel regenen, ook gaat het stevig waaien. Voor de regen uit is het nog erg zacht, zo'n 16 graden.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 Sunny side up, I got egg on my face. Waist trainer for a tinier waist, but I can't help it if I like the way food tastes. Hey, this that shit, baby, I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' and pull up on a nap shit. I don't even be asking him who that chick, Yeah, huh who that chick, nah. That's pitiful, that's so average, why? Some women want men and some girls want wives.